En we gaan dus eh, heerlijk, terug in de tijd met muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80. We beginnen met twee nummers en dan hoor je straks wel wie, wat, waar en waarom. Veel plezier! When my dream boom, see respect. But if you got to go, it's alright. But if you got to go, go now. Or else you got to stay all night. Now I'm not trying to question you, to take part in any quiz. It's just that I don't help keep asking me what time it is. But if you got to go, well, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. to make you give anything you never gave before. It's just that I'll be sleeping soon. It'll be too dark for you to find the door. But if you got to go, well, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. Zo, nou, dat waren de eerste twee van eh, dit programma. Fats Domino uit 1956, daar begonnen we mee. When My Dreamboat Comes Home. En uit 1965 een compositie van Bob Dylan... Manfred Mann en If You Gotta Go, Go Now. En zij waren niet eens de eerste Engelse groep die dat nummer opnamen. De eerste Engelse groep waren de Liverpool Five. En wie kent die niet natuurlijk. Eh, de derde komt uit eh, Engeland, is van The Sweet. Een eigen compositie uit 1978. Love is like oxygen. de bekende single-uitvoering... maar de LP-track Love is Like Oxygen van de Sweet uit 78. Zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden, 16 oktober 1964. Vier nieuwe binnenkomers en het waren allemaal, laten we het maar even duidelijk zeggen... geen hoogvliegers. De hoogste die eindigde op 14 eh, en de, de minst goede... Eh, je kan ook zeggen de slechtste, die heeft er slechts één week ingestaan... gestaan en daar beginnen we dan maar meteen maar mee. Nieuw op 35 en een week later alweer uit de top 40. De Ronettes met Do I Love You. 35 en een week later alweer uit die lijst. Dat is niet echt wat je zegt een groot succes. En toch, het, eh, het klinkt behoorlijk eh, gezellig, zou ik maar zeggen. Een plaatsje hoger, op 34 dus, de titelsong van een James Bond film, Goldfinger. En die werd gezongen door Shirley Bassey. En die eindigde op 29 oktober op de hoogste positie 21. Maar dat nummer heeft daar toch behoorlijk wat eh, geld in de kassa opgeleverd. Want het wordt gewoon elk jaar nog steeds gedraaid. Nieuw op 34. a cold finger beckons you to enter his way. sound. Shirley Bassey met Goldfinger met het orkest van John Barry. En hij was ook een van de drie componisten van Goldfinger. Nieuw op 34, dus twee plaatsen hoger kregen we de Shangri-La's. En die eindigden op 14, wat ze meteen de meest succesvolle act maakten van de vier nieuwe. De Shangri-La's hebben vijf hits gehad. En Remember Walking in the Sand, dat gaan we nu draaien, was de eerste. Niet hun eerste plaat, dat was Wishing Well maar die deed gewoon helemaal niets. Nieuw op 32 dus. The Shangri-La's Remember Walking in the Sand. walking in the sand, walking hand in hand. The night was so exciting, smile was so inviting. Walking in the Sand. Nieuw op 32 eh, op 16 oktober 1964. En de hoogste nieuwe, die kwam binnen op 28. En de beste positie van die plaat kwam een week later, 23. En daarna ging het weer bergafwaarts. De klapper van de week komt van Dionne Warwick en Reach Out For Me. De klapper van de week. week, week. sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done? Well, I used to pull your pigtails barely turned up nose. But you've been a growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, sister, don't you do what your big sister does. Well, sister, 1961 was het jaar en de compositie was van Pomus en Schumann. En ehm, dat was Elvis Presley natuurlijk met A Little Sister. En tien jaar later, want eh, is de muziek dan al een stuk veranderd... gaan we naar een LP die heette Aqua Long van de groep Jethro Tull. En op die LP staat het nummer Locomotive Breath... En daar gaan we nu eens even heerlijk van genieten. car a dog. silence howling catches angels as they fall. And the all-time winner has got him by the balls. Oh, it picks up Gideon. <laughs> ik krijg toch sterk de, uit, de neiging om, om gewoon op repeat te drukken met dit nummer. Hè? Locomotive Breath, gezongen door Ian Anderson... en door hem gecomponeerd van LP Aqualong uit 71. We gaan even naar iets rustiger vaarwater, wel uit hetzelfde jaar. Een LP van eh, Mary Hopkin, Earth Song, Ocean Song. En daarop staat een compositie van Rolf McTell, The Streets of London. Fade. van eh, The Streets of London door Mary Hopkin. Zijn we toe aan de tip van Willem. En dat is eh, wel een heel bijzondere, want hij is sowieso Nederlandstalig. En dat zijn we van Willem niet gewend. Maar het is wel een hele fraaie. Eh, gezongen door Martine Bijl, Simone Kleinsma, Bill van Dijk en Robert Long. En het komt uit de musical Chekhov. Het nummer heet Vanmorgen vloog ze nog. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gracieus en zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood uit het geweer van een paar lompe idioten. Die zachte veertjes, stuk geschoten, dood. morgen. vleugels wijd gespreid. Op eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten. Stervende vogel, aangeschoten. Nee. dat mag je wel stellen. Vanmorgen vloog ze nog. Eh, Robert Long met eh, Martine en Simone en Bill. En eh, dat kwam uit de musical Chekhov en was de tip van Willem. En meteen maar even voor volgende week. Dan heb je twee uur lang de tip van Willem. Want hij heeft een programma en dat doet hij samen met Hans. Hans doet de techniek en Willem de presentatie en de samenstelling. Twee uur lang tips van Willem. Beter kunnen we het niet krijgen. We gaan twee one-hit one hit wonders achter elkaar draaien. En dit is de eerste. I am the god of hellfire and I bring you Twee, what, twee, ja, twee, twee one-hit wonders achter elkaar. Eerst eh, was het The Crazy World of Arthur Brown met Fire... en daarna UK Jones met eh, Let Me Tell Ya. En eh, we hebben nu een, een two-hit wonder. Hij heeft nog net weten te voorkomen dat hij geen one-hit wonder was. George McRae, die had natuurlijk een giga-hit worldwide met ehm, Rock Your Baby... Maar zijn tweede was minder succesvol, maar toch een hit. In Nederland onder andere. Hier is I Can't Leave You Alone. tweede en tevens laatste hit van George McRae. En dat was I Can't Leave You Alone. Ehm, het voordeel van eh, het feit dat Hans vroeg is, is dat het gezellig is natuurlijk. Het nadeel is dat hij zich meteen overal mee gaat boeien. Want zo ga ik nu een plaatje draaien voor zijn vrouw. En dan ben je meteen een slijmbal. Jannie, deze is voor jou hoor, de Four Tops. En If I Were a Carpenter. waren dus de Tops. Speciaal voor Jannie. Ik hoop dat je het leuk vond, Jannie. <laughs> Hans die vindt het eh, toch wat moeilijk om daarmee op te gaan. ja. Oké. Nou, we hebben nog uh, ruim een minuut. En uh, we hebben de heer... hoe heet die vent nou? Isaac Hayes <laughs> hebben we bereid gevonden... om dat muzikaal een beetje vol te doen. Vol te maken, dat, dat minuutje. Met de Theme from Shaft. En als dat eh, voorbij is, dat minuutje, dan krijg je nieuws en de berichten.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 Er zijn opnieuw problemen met het treinverkeer bij Almere. Een seinstoring zorgt ervoor dat maar de helft van het aantal treinen kan rijden. Maandag en dinsdag lag het treinverkeer ook al plat van Noord-Holland naar Almere. Dat kwam door uitgelopen werkzaamheden aan een spoorbrug. Daar is de storing nu ook ontstaan. ProRail gaat vannacht pas kijken naar een oplossing... omdat anders het, het treinverkeer zeker drie uur lang moet worden stilgelegd. In het rampgebied in Nepal, waar 70 mensen worden vermist na een sneeuwstorm, zijn ook Nederlanders. Het is niet bekend of er onder de slachtoffers Nederlanders zijn, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een anonieme bron zegt dat er tenminste twee Nederlanders in het gebied zijn gaan wandelen. Het is nog niet gelukt om contact met hen te krijgen. Dinsdag was er een sneeuwstorm in het Annapurna-berggebied, populair bij klimmers, en zeker 25 mensen zijn erbij omgekomen. Er wordt met mannenmacht gezocht naar overlevenden. Minister Timmermans heeft op Facebook al afscheid genomen van zijn collega's in het buitenland. Met een collage van zijn werkbezoek aan verschillende ambassades bedankt hij de hardwerkende mensen van het ministerie. Morgen is zijn laatste dag als minister van Buitenlandse Zaken. Hij wordt in Brussel de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. En zijn opvolger is Bert Koenders. Die neemt morgenmiddag de taken van hem over. Op een vakantiepark in Tienhoven in Utrecht zijn verschillende hennepkwekerijen ontdekt. Vier mannen en twee vrouwen zijn opgepakt. De politie was getipt over de hennepteelt. Er stonden duizenden planten en het duurt waarschijnlijk de hele middag om alles weg te halen. Het weer. Vanmiddag breekt af en toe de zon door.